de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Daar is hij weer. Donderslag met nou, Rogier van Diesveld. Nou, nou, nou is dat al geleden, mensen. Ja, hè? Ja, nee. is Radio 501. Radio Donderslag. Donderslag op donderdag bij heldere hemel.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 Het is vandaag 12 april 2012 en dit is aflevering 104 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Wederom deze week een heel goedemiddag. waar je ook bent ter wereld. Radio 501 komt naar je toe via het internet en vandaag ook weer tijdens de Radio 501 Daverende Donderdag. Ik ben er met een nieuwe donderslag van thee tot bier, zoals de Engelsen zeggen. En ik ben er in deze twee uur eh, weer met veel nieuwe muziek en onbekend eh, talent, oftewel onbekende muziek. Ik heb weer een aardige show gehad eh, vandaag, omdat het allemaal weer in Studio 11 moest komen. tassen vol natuurlijk weer, zoals iedere week. En eh, op mijn weblog eh, kun je donderslag ook volgen. En daarvoor moet je even naar rvd Informatie over deze donderslag en nog veel meer kun je hier dan ook eh, op je door je gemak allemaal even lekker terugvinden. Vorige week ben ik ermee begonnen. De Rolling Stones namelijk, die bestaan deze maand 50 jaar. En daar besteden wij deze maand in donderslag aandacht aan. Eh, dat komt straks allemaal langs. Ik heb vandaag eh, ook muziek van de nieuwste cd van Dr. John. En eh, die is net, ja, net voor de paasdagen uitgekomen. En ik heb wat Arabicana. En dat horen jullie straks ook. En ook nog uh, ukulele rock van Eddie Vedder. Die weer bekend is van Pearl Jam. En ik heb ook nieuwe muziek van de groep Alabama Shakes. Die hebben ook net een nieuw album uitgebracht. En het heet Boys and Girls. En daar krijg je straks ook wat van te horen. En eh, nou ja, ik kan het niet allemaal tegelijk laten horen. Dus blijf er lekker even voor zitten. En spits je oren, want dan komt het allemaal achter elkaar zo lekker langs. Vandaag komt Theo Fried weer langs met een nieuwe BlaBla blog. Zoals iedere week. Dat doet hij ook al eh, bijna drie jaar. En dat is eh, om half drie. En een uur later, en dat is dan om half bier, gaat Rob vertellen wat zijn platenkeuze is. En ik spreek hem over ongeveer 10 minuten over de tip van de sluier. Dan heb ik hem aan de telefoon. En dan gaan we eens even kijken wat we bij hem los kunnen krijgen. Blijf erbij tot 4 uur. En dan gaan we nu eh, van de kant met de Rolling Stones, The Last Time. 60 jaar, 60, eh, voor mij nou, uit de jaren 60, bijna 50 jaar geleden, de Rolling Stones met The Last Time. Curtis Salgado. En ik heb hem hier, ja, het is al van een paar jaar geleden, maar nog even mooi. En het heet Clean Getaway. Curtis Salgado. There's a pawn shop in my neighborhood the boss's old man, Rosenberg. Sold him everything that wasn't nailed down. From my apartment, south side of town. Spending money and the clothes on my back. I closed my eyes, put my finger on the map. Then head in that direction without ever looking back. Just like magic vanishing act. Don't wanna hear another conversation. People who know nothing and got nothing to say. I'm gonna take myself a long vacation and make it clean. Clean, yeah. Clean getaway. show. And I'm not so trusting as I was before. There's a eye in the sky, closed circuit TV. I get the creeps. Big brother spying on me. Politicians making promises they can't keep. An attitude of judgment is what their world needs. So I'm cutting out, cutting out on my own. in the laid back zone. I don't wanna hear another conversation with people who know nothing and got nothing to say. I'm gonna take myself long vacation and make a clean Het is even over tweeën en dan praat ik altijd even met Rob Ricard. En die heeft de paasdagen ook overleefd met al die eieren en eieren zoeken. En wat een toestanden allemaal. Maar hij is er voor zijn tip van de sluier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik heb het even over die eieren gehad en zo. En eh, alle toestanden van de Pasen. Maar eh, de paasvakantie is ook voorbij. En eh, jij bent natuurlijk ook weer druk bezig met de platenkeuze geweest. Dus we willen graag een tipje van de sluier. Nou, ik kan je in verband met de Pasen een cryptische omschrijving geven. Nou ja, de Pasen is al voorbij, hè? Ja, die is, die is alweer achter ons. Ja. We gaan eh, op naar kerstmis weer, hè? Nou, oh, eerst nog Pinkster, hoor. Oké, doen we die. En hemelvaart. Oh, dat is allemaal. Ja, Koninginnedag. Oh, dat heeft er niks mee te maken. Nee, geen gang. Wat wou je zeggen? Zo, ehm, nou, een tipje. Ja, een tipje. Ja tip 1 is ik heb jeuk op mijn rug. Aha. En de tip 2 is een... Eh, vroeger was het een televisieserie met eh, een soort eh, poppetjes en touwtjes. Poppetje, nou, ik zeg niks meer. Dit dus is te makkelijk geworden anders. Nou, het lijkt een beetje, het, het lijkt een beetje op poppetjes en touwtjes. Het lijkt een beetje op Dapper Dodo. Oh, nou, niet, niet, goed. niet? Nee, niet goed. Wat verdorie. Uh, en waar komt het vandaan? Is het Engels? Nederlands? Ja, inderdaad, maar dan uit Amerika. Dan uit Amerika. Oké. Okay. Ehm, Oeh, de poppetjes geloof ik ook. Hmm. Maar die zouden ook uit Engeland kunnen komen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nou ja. Ehm, nou, daar hopen we straks om half bier meer over te horen. Ik heb eh, vorige week heb ik een plaat gedraaid van Tom Wolkers, weet je dat nog? Ja. Dat ging over Making You Coffee. Ja. En, is dat gelukt? Ja, ja. En ik, eh, wou, ik wou vandaag ook weer een, een plaatje draaien van Tom Walkers. En dit keer eh, het nummer Hope to See You Soon. En dat is dan half bier. Ja, leuk. Oké, tot, straks. the stars before you went to bed tonight. Hanging on your wall, did you see all the cars from above as they're passing by? from your window, third floor, small town, far away now. I'm breaking my head about it as I turn return. van het album Home Recordings 2008. Lange Frans, een nieuwe dag. Dit lied is voor de krant, de jongen midden in de nacht begonnen is, die ik morgen zie. En ook voor de chirurg die vandaag moet opereren, een beroemde voetballer knie. Voor mijn mannen in de bouw, op de stijger in de kou, als het huis ontwaakt. En voor de rapper als mezelf aan zijn eerste kopje koffie Voor die op met al een liedje heeft gemaakt Voor de behangen die vandaag en daar begonnen is Om half acht of vijf die rollen heeft geplakt En voor het meisje dat om half negen rij Samen heeft en al om kwart voor negen is gezaakt Want hey, hier komt weer een nieuwe dag Hey, dit is weer een nieuwe dag Een nieuwe dag voor jou en mij Hey, hier is weer een nieuwe dag. Hier komt weer een nieuwe dag. Een nieuwe dag, een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Dit lied is voor Roxanne uit de nachtdienst. Ze dooft haar rode licht en ze slaat haar aan. En voor Peter die zijn vrouw die zwanger is, een kopje thee brengt. Als ze zegt de baby komt eraan. Voor de studenten in de kroeg, 20 bier was echt genoeg. Nu op de fiets naar het Shawarma Paleis. Maar men met op zijn wacht, dan gebroken van de nacht. Maar met liefde het vlees voor ze snijdt. En voor die basisschooljuf die met frisse moed begint. In een klas waar ze het never nooit redt. En voor het winkelpersoneel die staat te wachten op de baas. Hij is te laat, dan nog maar een sigaret. En voor de schoonmakers op Schiphol die vliegtuig uit de rommel moeten ramen van de eerste passagiers voor de moeder op de fiets, wind tegen in de regen, breekt de kinderschool, ze heeft nog een kwartier. En voor Harry die gaat vissen met zijn vrienden op de allereerste dag van Harry's welverdiend pensioen. En voor het stel dat voor de tweede keer gaat trouwen omdat ze weer van elkaar houden en het over willen doen. En voor de advocaat die iemand moet verdedigen wat van jezelf denkt, jij hebt het wel gedaan. Voor alle dertigers die toepak en Biggie Smalls nog helder op hun netvlies hebben staan. En voor de vrachtwagenchauffeurs en de belastinginspecteur en de dame van de stomerij. Begeleiders van gehandicapte kinderen, de roken die moet minderen, de koeien in de vijf. Frans. Ik heb een nieuw album op de kop getikt uit 2012. Het is van Elliot Jimen en het heet eh, dit nummer Self Control. Well, let me tell you, girl, ever since the day that we met, I never had a second guess or a single regret. Now, I'm about the way. is eh, Eddie verder op de ukulele. Longing to belong. falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. Cause all my time is spent here, longing to belong. lies within your face. My heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening. van Pearl Jam. Heeft een eh, cd gemaakt met allemaal ukulele muziek erop. Hij speelt zelf de ukulele. Maar wel een ukulele van 3000 dollar. Dat is niet zomaar wat, maar het is wel te horen. Het is een heel mooi instrument. Porter's Head Die hoor je nu op de achtergrond. En eh, ik heb gekozen dit keer voor het nummer Roach. From the smoke. 12 april 2012. Dode man. Ik heb hem vermoord. Het ging gewoon niet langer meer. Door zijn lompe gebonk deden we geen oog meer dicht. Vanochtend om 5 uur zette hij weer zijn vaatwasser aan. Dat ding dat staat vlak boven mijn hoofd. Ik dacht dat ik gek werd. Dus om een uur of elf heb ik onder het mom van een kopje koffie op zijn deur geklopt. Hij deed open met een niets vermoedende glimlach en liet me binnen. We praten wat over koetjes en kalfjes en toen hij zich omdraaide, heb ik me op hem geworpen. Ik had een stuk elektriciteitsdraad bij me dat ik strak om zijn nek trok. Zijn ogen puilden uit en uit zijn mond kwamen alleen nog maar reutelgeluiden. Zo van... Nu maak je niet zo'n herrie meer, hè, kutjenk! riep ik triomfantelijk. Wat had ik een lol. Zijn doodstrijd duurde nog geen minuut. Toen zakte hij in elkaar en bleef roerloos liggen. Eind goed, al goed. Ik heb de deur achter me dichtgetrokken en ben gaan douchen. Wat heerlijk rustig is het nu in mijn huis. Ik verbeeld me alleen dat ik iets ruik. Een muffe, weeën geur. Maar alles beter dan die stappen boven me. En toen schrok ik wakker. De bovenbuurman lijkt bowlingballen door zijn huis te rollen. Ik kijk op de wekker. Het is 5 uur 25, de mafkees. Maar wat een heerlijke droom. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 20 uur per dag de beste muziek. Na de BlaBla-blog is er weer ruimte voor muziek. Jawel, Alabama Shakes Hold On van het album Boys and Girls uit 2012. Donderslag met Rogier van Diesveld. Radio 5 de Radio 5 Leen Daverende Donderdag en dit is Donderslag. Ik had het beloofd Arabicana, een, een muziekvorm die samensmelt met Arabica en eh, Amerikaanse muziek. Eh, Hela, Hela heet het nummer en het nummer is van No Blues. Laatst eh, zijn ze geweest in de Park Dit is Hela Hela. it out. This is Radio 501, 501. your number one station. Your number one station. You're listening 501. There's nothing hotter. Your number 1 station. We gaan naar de wereldberoemde loodgieter uit Engeland. Hij heet Joe Cocker en brak door op, de eh, Woodstock, op het eh, Woodstock Festival in 1969. Met een nummer van de Beatles, dat was With a Little Help From My Friends. En hij heeft natuurlijk heel veel hits daarna nog gescoord, zoals deze, N'oubliez jamais.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 A need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree, but rules get in the way. N'oubliez jamais. What is this game? Searching for love or fame that's all said. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais destiny 2012 bracht eh, Emily Wells, en die hoorde je net, die bracht dus een nieuw album uit. En van het album heb ik dit nummer gekozen, dat heet Passenger 2012. Emily Wells, houd het in de gaten, want het is wel eh, de moeite waard om dat even te zien ontwikkelen. Mooie muziek. Ehm, we gaan terug in de tijd, ja, naar 1967 en doen we met de Turtles Happy Together. imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can not see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice to be.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 voor je hoofd van deze week. En die is tot vrijdagavond 9 uur. You Make It Sound So Easy van Bruckenbauer. En morgenavond kiest Arwin in zijn programma On The Rocks weer een nieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij om 9 uur.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 Dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt.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 Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Is Radio Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. vanuit Studio 11. Welkom terug aan deze kant van de klok. En eh, mijn collega's die eh, nemen het straks eh, na bieruur van me over. En zijn dan tot 12 uur vannacht te horen vanuit de centrale studio van Radio 501. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb namelijk nog erg fijne muziek en ook nog wat vaste rubrieken. En je zal dan meteen vragen, welke dan? Nou, dat ga ik je vertellen. Als derde plaat komt de donderdisc langs. Daarna de polplaat. Daar hebben jullie de hele week op kunnen stemmen. En op mijn weblog uh, staat alweer een nieuwe polplaat eh, klaar. En daar kan je dus weer een nieuwe stem op uitbrengen. En die eh, nieuwe polplaat die komt dan volgende week weer in donderslag. Eh, in, eh, even kijken, op 19, 19 eh, april is het dan. En de plaat met de meeste stemmen, die ga ik dan draaien. En het stemmen is zeer eenvoudig hoor. Ga ervoor naar mijn weblog rvd.weblog.nl Nog een keertje, rvd501.weblog.nl En kijk in de rechterkolom en daar vind je de poll. Nou, de rest wijst zich gewoon zelf. Eh, om half bier hoor je de platenkeuze van Rob Ricard. En daarna komt de rubriek Wat gaan we eten? En ik ben weer zeer benieuwd. Nou ja, ik weet het natuurlijk al. Maar jullie zijn misschien zeer benieuwd wat het recept is deze week. Want ik heb weer een mooi recept binnengekregen via de e-mail. Um, even kijken. En als laatste in donderslag, in deze donderslag van vandaag, komt de muziekagenda weer langs. En eh, daarin kun je dus weer allerlei leuke tips eh, verwachten voor opkomende concerten. En hou pen en papier bij de hand, zou ik maar zeggen. Want ja, je zal het nodig hebben als je snel even wat notities wil maken voor een datum en een tijdstip en, een plek en een eh, locatie en de band. En de, nou ja, hoor het allemaal maar in de agenda. Zo, genoeg gehouden neelt. Nu weer even terug naar de muziek. Eh, de eerste plaat die ik hier dit uur draaide was van de Rolling Stones en heette Jumping Jack Flash. En dat eh, allemaal vanwege het 50-jarig bestaan van de Rolling Stones. Nu snel eh, nog even voordat we de donderdisc laten losbarsten, heb ik nog iets speciaals. Een bassist die speelt in de stijl van Colin Hodgkinson en een zanger die erbij zingt. De bassist is Bas Partout en de zanger is Roger Holzheimer. Zij zingen een nummer van Fats Domino en die heet I'm Walking. I'm walking, yes, cheating, I'm talking, for you and me. I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be, I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. I'm walking, yes, deedin', I'm talking for you and me. I'm open that you come back to me. I'm lonely like a bee, and I'm waiting for your company. I'm open that you come back to me. What you gonna do when the well runs dry? Are you gonna outside for you, pretty baby. I'd even die. I'm walking, yes, cheating. I'm talking for you and me. I'm hoping that you come back. I'm walking, yes, Dean, I'm talking for you and me. I'm hoping that you come back to me. I'm lonely like a bee, and I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well runs dry? Are you gonna see her right down and cry? What you gonna do when I see you walk by? All you gonna do is dry your eyes. I'm walking, yes indeed, I'm talking for you and me. I'm hoping that you come back wishing that you come back hoping that you come back. donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht Kingdom of Isness van de gloednieuwe cd van Dr. John. kon je de hele week stemmen op een plaat van de Pointer Sisters. De polplaat van deze week. En jullie hebben gestemd. En bedankt daarvoor. Eh, de meeste stemmen zijn gegaan naar I'm So Excited. er staat ook nu weer een nieuwe poll op mijn weblog. Stem op de plaat die ik op donderdag 19 april moet gaan draaien. Ga naar mijn weblog rvd501.weblog.nl en breng je stem uit op een van de platen in deze poll. Dus snel naar rvd501.weblog.nl dit, dit is Radio 501. Radio Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek we gaan het weer even hebben over eh, Curtis Salgado. Money must think I'm dead. Spinning my wheels and running this rat race. Selling my pride for a poverty wage. Ain't gonna get it. There's Uncle Sam's cut, every overdue stamped in red. I pray the Lord, my soul. kan geen saxofoon eh, betalen. Dus speelt hij op mondharmonica. Hij zei het net zelf. Joe Bonamassa die heeft samen met John Hyatt een nummer op de plaat gezet. Geschreven door John Hyatt en het heet Tennessee Plates. En het komt van het album van vorig jaar. woke up in a hotel, know what to do. I the TV on, Since I left California, baby, things have gotten worse. The land of opportunity for me is just a curse. Tell that judge in Bakersfield, my trial I have to wait. They're looking for a Cadillac with Tennessee plates. It was somewhere in the Nevada and cold outside. She was shivering in the dark, so I offered her a ride. Three bank jobs later, four cars hot wired across the Mississippi like an oil slick fire. they wouldn't have let us in. Now we landed in Memphis like original sin. this crazy Boulevard to the Graceland. Tennessee place. She saw him singing once when she was 17. Ever since that day, she's been living in between. I was never dreaming nothing but that wild weekend. Bonamassa samen met uh, John Hyatt. nummer 1 de Tennessee Plates. De chauffeur van Felix McGinn. En die is weer van de bekende groep uit Amsterdam. Out on the top plains, the glides are moving. Oh, looking for a new place to try. You sit beside me, so newly charming. Sweat and dewdrops glisten fresh in your sight. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart. way down the lane away, living for another day. The aphids swarm up in the drifting haze. Swim seagull in the sky towards that hollow western isle. My envied lady holds you fast in her gaze. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart. ocean lovers part. I feel you smiling. What glass splinters lie so deep in your mind? To tear out from your eyes with a bored to stiffen brooding light. And I'll only watch you leave me further behind. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart. Sing van Rob Het is inmiddels half bier op mijn klok hier in Studio 11, Radio 501. Donderslag tijdens de Radio van de Donderdag. En natuurlijk uh, Rob Ricard opnieuw aan de lijn. Want daar gaat het nu allemaal onthullen waar het om ging. Eh, iets met uh, puppets onder string of zo. Of poppetjes aan een ah. touwtje. Of, vertel. Ja, die, vroeger, vroeger had je die serie met um, 1, 2, 3, 4 en 5. Je bedoelt er niet Sesamstraat? Nee. dat is heel vroeger hoor. Aan touwtjes. Het is nog ver voor Sesamstraat. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raketten. Nummer 5 was een hele grote eh, rond ding waar een hangar uit kon geladen worden. En nummer 1 was volgens mij een soort raket. Oh, de Thunderbirds. Ja. De Thunderbird. Ja. Dus we gaan luisteren naar de Fabulous Thunderbirds. Aha. Uh, doet Lady Penelope ook mee? Die, die roze Cadillac, weet je wel, met die dubbele voorwielen. Zit een beetje in de titel van de LP, want de LP heet Girls Go Wild. Ja. The Fabulous Thunderbirds. Yes, yes, yes. Het is een beetje bluesrock. Ja. Ja, want ik heb hier een eh, paar cd's staan van de Fabulous Thunderbirds. Nou, heb je deze ook, Girls Go Wild? Nee, die toevallig niet. Nou, dan krijg je nu dan eh, daar een nummer van te horen. Ja, want eh, Anna <laughs> staat weer op mijn rug te kloppen hier. Van hij staat in de database, je kunt hem zo starten. En, uh, je eh, rug te kloppen, nou dat komt goed uit. Hoe heet het nummer ook. Hoe? Hoe heet het nummer? Het is zelfs nog een, een leuk nummer voor jou om mee te spelen. Oh, op... Zang... ja? Op mondharmonica. Oh ja, oké. Het is een mondharmonica nummer. Aha. En, eh, en eh, ja, eh, hoe heet het nummer? Catch My Back. Catch My Back. Scratch. <laughs> oh, Scratch My Back. Krap mijn rug. Nou, het is wel super toepasselijk, hè? Ja, het is heel super toepasselijk, ja. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Nou, ik zou zeggen, uit de draaitafel. Nee, nee. Jij moet hem weer even aankondigen voor de, voor de luisteraars, zoals altijd. Oh, ja, traditie is traditie, hè? in donderslag Rob Ricard gaat vertellen wat wij gaan draaien. Anna klopte al op een rug van het staat klaar, ik kan hem zo starten. Maar Rob gaat het vertellen. Ga je gang. Nou, eh, aan het uitbuikend eh, van de, alle eieren nog eh, gaan wij nu rustig luisteren naar de Fabulous Thunderbird met Scratch My Back van de LP Girls Go Wild uit 1979. Oké, tot volgende week. Oi. Strange Familiar. Heb je er ooit wel eens van gehoord? Nou, in 2011 bracht zij een LP, een, niet een LP, een EP uit. Samen met Strange Familiar. En het nummer heet Shelter. There is a sadness in my bones and I cannot let go of the Shelter en het is van een EP uit 2011. Zeven jaar eerder, in 2004, bracht Neil Kesel een, een ja, nieuwe album uit. En van het album heb ik hier Free Light of Day. Today someone died And I'm sorry to say by suicide in the free light of day. Someone came upon. just won't talk, but they know the facts of who put that key into that lock and who shut that door. box natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we pennen met paprika, prei en makreel. Een gerecht voor vier personen met een bereidingstijd van ongeveer 15 minuten. En dit recept is ingestuurd door Jacqueline van Dijk uit Breda. De volgende ingrediënten gaan we hiervoor gebruiken. 300 gram penne rigata en dat is eh, pasta en te koop in een zak van 500 gram. Drie blikjes makreelfilet met knoflook en kruiden in olijfolie. En die blikjes die zijn 125 gram per stuk. Twee uien gesnipperd, één prei in schuine ringen gesneden, twee groene paprika's in blokjes en één blik tomatenblokjes. En dat is een blikje van eh, ongeveer 400 gram. We gaan dit als volgt bereiden. Kook de pennen volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Laat de makreelfilet uitlekken en vang de kruidenolie op. Verhit 3 eetlepels van de kruidenolie in een wok en fruit de ui glazig in 3 minuten. Voeg dan de prei en de paprika toe en roerbak dit 3 minuten. Voeg daarna de tomatenblokjes toe en breng de saus aan de kook. Breng dan de saus op smaak met peper en zout. Verwarm de rest van de kruidenolie met de stukjes makreel in een kleine koekpan of in een steelpan met een dikke bodem, maar laat het niet echt bakken verdeel als alles klaar is de pasta over vier borden en schep hierop het roerbakmengsel en verdeel dan de warme makreelstukjes eroverheen. Ik bedank Jacqueline van Dijk voor het insturen van dit recept. En heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur dit dan naar rogieradio En wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 Gadverdilligers! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Dit is Radio 501. Is Radio 501. En voor onder het bereiden van de maaltijd gaan we luisteren naar Eddie verder met Can't Keep eh, van zijn album Ukulele Songs uit 2011.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 And if the lights draw you in and the dark can take you down, then love can mend your heart, but only if you're lucky now. like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really? weer tijd voor een gloednieuwe muziekagenda. En ja, misschien niet zoveel als andere keren, maar toch weer genoeg om eh, met pen en papier gereed te zitten. Want eh, er zijn toch wel weer wat concerten die eraan zitten te komen. Ik ga beginnen met de volgende. Op 17 april treedt Sinead O'Connor op in Paradiso, Amsterdam. De zaal is open om 7 uur en de aanvang is half 8. Woensdag 11 juli treedt Alison Krauss op eh, samen met Union Station, dat is haar begeleidingsband. En dat doet zij in Theater Carré in Amsterdam. Op maandagavond 28 mei treedt Nora Jones op in Theater Carré in Amsterdam. Haar nieuwe album heet A Little Broken Hearts. Op donderdag 11 oktober, dat is nog wel een eindje weg, maar de voorverkoop is al begonnen. Dan kun je naar een concert van Chris Isaak in Muziekgebouw in Eindhoven. Op donderdag 14 juni treedt Lou op in de Heineken Musical in Amsterdam. Lisa Hennigan speelt op zondag 22 april in Paradiso, Amsterdam. En op maandag 23 april in Doornroosje in Nijmegen. De kaartverkoop is al gestart. Als je van African Blues houdt, eh, kun je naar een concert van Roland Tjakoente. Hij speelt eh, op 12 april, en dat is vanavond, in Vredeburg-Leeuwenberg in Utrecht. Op vrijdag 13 april in De Doelen in Rotterdam. En op zaterdag 14 april op Podium Moziek in Amsterdam. Meer informatie kun je vinden op www.worldsessions.nl. Op 18 juli treedt Paul Simon op in de Ziggo Drome in Amsterdam. Hij doet dit samen met Ladysmith Black Mambezo. En zij zullen het complete album Graceland spelen. Kaartverkoop is op 31 maart gestart. Op zondag 24 juni kun je naar een concert van Tom Petty en de Heartbreakers... en met Jonathan Wilson als speciale gast. Ze spelen in de Heineken Music Hall in Amsterdam... en de kaartverkoop is op 30 maart begonnen. De Cranberries komen naar Nederland en spelen op 5 november in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De kaartverkoop is op 30 maart begonnen. De Stone Roses geven een concert op 12 juni in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De kaartverkoop is op 30 maart van start gegaan. Op maandag 30 april kun je naar een concert van Train in Paradiso Amsterdam. In de voorprogramma hoor je met Nathan Sun. Aanvang 5 uur en de zaal is open om half 5. En de kaartverkoop is reeds begonnen. Dus je moet er waarschijnlijk snel bij zijn waar de kaartverkoop allemaal al is begonnen. Want eh, het is regelmatig toch nog vrij snel uitverkocht. Eh, tot zover de donderslag muziekagenda van 12 april 2012. En als je agendetips hebt voor de periode na 19 april, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan de laatste plaat van deze donderslag. En die is van Stone Roses. donderslag op donderdag. Hey, de hemel! Donderslag! Yeah! Rogier, bedankt! Rogier, bedankt! Yeah! Opgelucht! Hé, opgelucht. Ja. We zijn er weer doorheen. Eh, donderslag aflevering 104 eh, komt aan het eind. Ja, en dan nog even tot bieruren eh, ben ik er voor afscheid en dankpraat. Maar mijn collega's zijn deze daverende donderslag tot spookuur te horen. <laughs> Ook nu weer kun je me 7 keer 24 uur mailen met je fanmail en opbouwende kritiek. Ook de gegevens voor de muziekagenda kun je aan mij toesturen. Eh, of een lekker recept natuurlijk dat je wilt delen met de luisteraars van Radio 5 alleen en de luisteraars van Donderslag natuurlijk. Stuur je e-mail daarvoor naar rogier.radio 5 Nog een keertje rogier.radio 5 ik ga zo meteen naast de inbox zitten, dus eh, stuur massaal je e-mail naar rogier.radio501.nl. Het is ook mogelijk om Radio 51 te sponsoren. En dat kan met een reclamespot op Radio 5 Of je adopteert een programma of je adverteert via onze website wwwradio er zijn dus tal van mogelijkheden en heb je interesse, stuur dan een e-mail naar salesradio Dat waren de mededeelsels uit Studio 11 iedereen weer bedankt voor zijn bijdrage en de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer dezelfde tijd, dezelfde dag en dezelfde zender Radio 501. Alles over eh, donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.weblog.nl En dan nu weer een Hork Jantje. Hork Jan had wat geleerd met Pasen. Vraagt hij op straat aan een passant... Wilt u mijn kruis dragen? Hij is zo zwaar en hij klom meteen op de schouders van de passant. Dat is hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. En in the end. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.